Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Schippers wil een beroepsverbod invoeren voor artsen die ernstig in de fout zijn gegaan. Nu worden ze na een veroordeling door de medisch tuchtrechter uit het BIG-register geschrapt. Ze mogen dan geen eigen praktijk meer hebben, maar nog wel voor een collega of voor een instelling werken. Een beroepsverbod maakt dat onmogelijk. Israël maakt zich op voor nieuwe verkiezingen... na het ontslag van twee ministers gisteravond door premier Netanyahu. De voorzitter van het Israëlisch parlement heeft de fractieleiders uitgenodigd om vanochtend te komen overleggen over een verkiezingsdatum. Vermoedelijk zal dat in maart zijn. De twee ontslagen ministers zijn lid van twee middenpartijen. Volgens Netanyahu waren ze bezig de regering te ondermijnen met hun verzet tegen belangrijke besluiten. In Japan is vanochtend een ruimtesonde gelanceerd die in 2018 een asteroïde moet bereiken. De bedoeling is dat de Hayabusa 2 materiaal van de asteroïde mee terugneemt naar de aarde. In 2020 moet de sonde hier weer landen na een reis van 5 miljard kilometer. Japan heeft zoiets al eerder gedaan. Een sonde die in 2003 werd gelanceerd bracht materiaal naar de aarde van een planetoïde. De Japanners hopen nu op water en organische materialen. Gordon wil de rekening van Bram Moskowitz aan dienstadvocaat Gabriel Meijers betalen. Dus dat zegt hij in de Telegraaf. De zanger en presentator wil zo voorkomen dat de spullen van Moskowitz vandaag worden geveild. Het gaat om een bedrag van 15.000 euro. Gordon zegt in de Telegraaf, ik vind het onvoorstelbaar dat Bram kennelijk door al zijn vrienden en familie in de steek wordt gelaten. Als het weer wat beter met hem gaat, betaalt hij me maar terug. De Nederlandse hockeysters hebben in het toernooi om de Champions Trophy met 1-0 gewonnen van Japan. Het enige doelpunt was van Maartje Pauwme in de laatste minuut. Het was het derde en laatste groepsduel. In de kwartfinale wacht nu Duitsland. Het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Lokaal kan af en toe de zon even doorbreken. Het wordt 1 tot 5 graden. Morgen ongeveer hetzelfde. Vanaf vrijdag wordt het minder koud. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.